Het nieuws van 9 uur. Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. De Belgische premier Michel wil snel met Nederland, Frankrijk en Duitsland om tafel... om te praten over de veiligheid op internationale treinen. Michel wil vooral strengere controles op de bagage en de identiteit van de reizigers. De Belgen hebben extra controles ingesteld op internationale treinen... na de mislukte aanslag van gisteren in de Thalys van Amsterdam naar Parijs... Nederland neemt vooralsnog geen extra maatregelen, zegt het ministerie van Veiligheid en Justitie. De schutter zou een 26-jarige Marokkaan zijn geweest. De Spaanse veiligheidsdiensten zeggen dat ze andere EU-landen begin vorig jaar voor hem hebben gewaarschuwd, vanwege zijn banden met een radicaal-islamitische beweging. In het zuiden van Engeland zijn zeven mensen omgekomen bij een crash van een straaljager bij een vliegshow. Vijftien mensen raakten gewond, van wie één zwaar gewond. Het toestel stortte neer op een drukke autoweg vlakbij Brighton. De straaljager deed mee aan de Shoreham Airshow en maakte een looping toen het tegen de grond vloog. Het vliegtuig raakte een aantal auto's en de crash veroorzaakte een grote vuurbal en flinke rookwolken. De straaljager is een Hawker Hunter uit de jaren 50. In 2007 stortte tijdens dezelfde luchtshow ook een gevechtsvliegtuig neer. De vlieger kwam daarbij om. De Italiaanse kustwacht heeft 1700 bootvluchtelingen in veiligheid gebracht op de Middellandse Zee... Vanmiddag voer de kustwacht met zes boten uit om 3000 migranten te redden die in nood waren. Ze zaten in rubberbootjes en vissersboten en waren onderweg van Libië naar Italië. Aan de reddingsactie doet ook een groot militair schip uit Noorwegen mee. Dat schip redde eerder vandaag al ruim 300 vluchtelingen en had nog ruimte over toen de noodoproep kwam. In de eredivisie heeft Roda JC gewonnen van de Graafschap. In Kerkrade werd het 1-0. Het was de tweede zege voor de Limburgse nieuwkomer in de eredivisie. Het weer, het blijft vanavond nog lang warm. Pas vannacht komt de temperatuur onder de 20 graden.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 Het laatste shownieuws partyagenda en natuurlijk eh, de bioscopen. Nee, wat zeg ik bioscoop? De 10 bovenbeste platen voor de dansvoer. Straks in het tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks het derde uurtje gaan we naar Italië met DJ Cavaschelli. Met de beste van de clubs uit Italië. Als opening horen we Steve Aoki. Dus samen met Out Boy met Back to Earth. Onderweg zometeen de laatste schrift van Jess Klein. Maar nu eerst Jason Clarkson met Another Life. in a world and no regrets. It's because you're gone too far. Time has come for us to forget. This is our final goodbye, cause it's time to Driving this unstoppable car Pushing all them brakes but it's no use Oh, we drove way too far Hitting directions I would never choose It's because you touched my scars I'm living in a world of no regrets It's because you have gone too far Time has come for us to forget This is our final goodbye Cause it's time to blow Incarnation won't participate on this occasion. We aren't able to grow. I'll pack my bags and go. Oh, I got hurt by aggressive emotions, causing blood, tears, and explosions. So oh, I got knocked down by the blow. I just wanted you to know. samen met Rochelle met uh, Fool's Paradise. En daarvoor hoorde je Jeff Klein met Gave Me Something. CFM Zandvoort, het is vandaag zaterdag. Ja, als je het nog niet wist. luistert naar de Nightwalk. Het is vandaag 22 eh, augustus Sorry. De eerste week school is begonnen. En voor vele mensen is de vakantie natuurlijk voor, nou, voor mij, voor iedereen. Vakantie voorbij. Nou, sommigen gaan volgens mij pas eh, maandag weer beginnen. Maar in ieder geval het grote deel van Nederland is weer helemaal... leuk klaar. Uitgerust en wel of niet natuurlijk voor die grote vakantie. Dit weekend is nog even lekker feest, want eh, dan hebben we onder andere hier vlakbij Mysteryland in, uh, wat daar? bij Hoofddorp daar, ja. Het uh, voormalig terrein wat al jaren niet meer daarvoor gebruikt wordt, maar daar hebben we het hele weekend uh, Mysteryland. Dus daar zal je mij ook zeker tegenkomen. Ik heb toch een beetje shownieuws voor je. De jonge Duitse acteur Finn Henkel, die is deze week overleden op een muziekfestival Tigette, dat, werd gehouden bij Boedapest. Budapest. Prins stierf toen eh, tijdens een storm een tak van meer dan 100 kilo op zijn tent viel. Zo melden de Duitse media. De hulpverleningsdiensten hebben na het ongeluk nog geprobeerd de jongen te reanimeren, maar tevergeefs. Enkel werd beschouwd als een van de grote jonge Duitse acteertalenten. Hij speelde een rol in de langdurende ARD-serie eh, Animals Up eh, to the Roof. En Vorig jaar vertolkte hij een hoofdrol in de film van het bekende Duitse kinderboek Die Schwaartse Bruda. Hij bezocht vorig jaar nog het uh, Festival in Amsterdam om eh, daar die film te presenteren. En dat jullie ook werkzaam was voor uh, als VN-ambassadeur, woonde als uitwisselstudent in de stad Pies. En dat ligt weer in Hongarije enkel draaien omloop van korte film eh, Travel Dudes. Over vier vrienden die door Europa trekken. En in deze comedy speelt ook de Nederlandse acteur Jelmer Ouwerkerk. Die kennen we van Vrijland. Die speelde er ook een rol en hebben ze samen gespeeld. Maar helaas, eh, ja, 18 jaar. Pin Henkel, hij is niet meer. En wel goed nieuws voor eh, Joseph Gordon-Levitt. Die mocht afgelopen zaterdag, vorige week was dat zijn, kind, zijn eerste kindje verwelkomen. Samen met zijn vrouw Tasha McCauley werd hij de trotse ouder van een zoontje. Dit is het eerste kindje van het stel dat de naam van de spruit nog niet wilde onthullen. De familie is gelukkig en gezond en eh, laat zijn vertegenwoordiger weten aan People. Ze trouwden in december. Daar is een rustige ceremonie in hun huis. En ook de zwangerschap bleef onder de radar. Want de kerstverse vader bekende al eerder uit de spotlights uit de te willen blijven. Ik heb een vriendin, maar daar wil ik niet over praten... onthulde de acteur in 2013 eh, al bij eh, Howard Stern. Het meisje met wie ik samen ben... wil absoluut geen onderdeel zijn van mijn bekendheid. Dus eh, ja, dit is voor te zeggen natuurlijk, hè. Maar ja, ik heb het lang geheim kunnen houden... want de, paparazzi, die is overal te vinden in de bomen, in de bosjes. Dus eh, ja, je moet altijd een beetje voorzichtig zijn. CFM Zandvoort, we gaan door met muziek. Eat Everything, Future Tiga versus Arion met Dancing Again. let's go dancing. I wanna go dancing with you all night dancing, let's go dancing. I wanna go dancing with you all night dancing, let's go dancing. I wanna go dancing with you all night dancing, let's go dancing. I wanna go dancing with you all night dancing, let's go dancing. I wanna go dancing with you all night dancing, let's go dancing. I wanna go dancing with you all night dancing, let's go dancing. I wanna go dancing with you all night dancing, let's go dancing. with you you all night dancing. Let's go dancing. I wanna go dancing with you all night dancing. Let's go dancing. I wanna go dancing with you all night dancing. Let's go dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, Let's go dancing. I wanna go dancing with you all night dancing. Let's go dancing. I wanna go dancing with you all night dancing. Let's go dancing. I wanna go dancing with you all night dancing. Let's go dancing. dancing. I wanna go dancing with you all night dancing. Let's go dancing. wat rust in die bovenkamer. Kalmte kan je redden als je het even niet weet. Blijf optimistisch, want zo is het leven. struikelt wel eens. Het is vallen en opstaan, all in the game. Ieder zijn dosis, everybody knows it. Maak het mooi in het leven. Die vervelende mail gekregen. En die app die je hart stil staat. Heeft allemaal Jouw jou gelegen dat de fout ging, maar wat doe je eraan? Nospa, hoi Nospa, hey Nospa, maak je niet druk Nospa, Nospa, hoi Nospa, nee Nospa. Rita Ora met Body On Me. En dat deze samen met eh, Chris Brown. En daarvoor hoorden we Kenny B. Met de eh, No Spang. Heeft hij gemaakt voor, eh, een Surinaamse bekende drankje uit een blikje. het begint met een F. En het eindigt met Des. Dan weet je het vast wel. In Nederland kennen we onder andere de, de, de, de groene versie en de paarse versie. Nee, wat is het? Ja, paars, bordeaux, rood. Het is moeilijk bekijkt. Maar ik geloof dat er veel meer kleuren zijn. Ik geloof geel heb ik ze gezien. Ik heb geloof ik paars gezien. ieder geval, ze wilden een lekker chill nummertje hebben. En eh, nou, het is eruit gekomen. Ik denk dat dat echt wel de opvolger wordt van Parijs. Die andere twee plaatjes vond ik iets minder. Maar deze gaat het vast goed doen. No spang hoor Dit is weer tijd voor de partyagenda. Wat voor leuke feesten er allemaal gaande op deze zaterdag 22 augustus 2015. En zoals altijd beginnen we eerst met een escape in Amsterdam. En het week Space Brainwash. Met de, normaal gesproken onze eigen Zandvoortse Raimundo. Maar als het goed is, ja, je weet het nooit bij, maar... Ik heb hem toevallig even een tijdje niet meer gesproken, maar... Eh, volgens mij is hij het genieten van een welverdiende vakantie. Alhoewel, 9 van de 10 keer kan je hem vinden op Ibiza. Dan zegt hij dat hij vakantie heeft. En uiteindelijk staat hij nog steeds te draaien. En overdag gezellig met zijn vrouw of zijn vriendin is het, hè. Lekker op het strand liggen. Maar wel vanavond eh, Frederik Abbas, Troy, Jetro Galoon en eh, ja... Het is gewoon altijd gezellig. In de Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash. Eh, en natuurlijk dit hele weekend Mystery Mysteryland. Hè? voormalig Floriade-terrein in, eh, in Hoofddorp. En ook vanavond in de Melkweg. Het wekelijkse feestje Encore begint rond de klok van middernacht. Interesse 10 euro met onder andere Prime, Wax Friend en KJ. Dat is vanavond allemaal in de Melkweg het wekelijkse feestje Encore. En natuurlijk ook dit weekend niet te vergeten. Sale 2015 eens in de vijf jaren. Mega grote schepen. Ik ben er eh, bijna de hele week geweest, dus eh, ik heb alweer genoeg schepen gezien. Maar daar is ook onder andere Full Moon, op het partyschip Amsterdam. En dat is allemaal eh, begonnen om 8 uur. Sail Amsterdam, eh, de Full Moon Party. Allemaal op het partyschip Amsterdam. En vanavond in eh, Pure Liner. Dat zit aan de Piet Heinkade in Amsterdam natuurlijk. Hebben Head Candy Sale Special. Met onder andere Charlie Rooners, Steve Quare, Ace on Sax en MC Charles. Maar dan moet je wel opschieten. Het is om 7 uur vanavond begonnen en het duurt tot 1 uur vannacht. En dat allemaal tijdens Zeil 2015. En ook vandaag natuurlijk uh, eh, Strafwerkfestival 2015 in Sportpark Riekerhaven. En dat duurt ook allemaal tot... Uh, het is vanmiddag begonnen om 12 uur tot 11 uur vanavond met onder andere Blank, Jamie Jones... Hot Since 82, Scream, Luc van Dijk, Hendrik Schwartz, Live, King Live, Frankie en Sandrino. Nou, gewoon te veel om op te noemen. En eh, ja, onder andere Sluwe Vos nog, Tom Trago. Maar ja, dat is ook allemaal straks weer helemaal voorbij. Want ja, het eh, festivalseizoen is nog steeds gaande de hele maand. En ik hoop eh, dat we langzaam weer richting de binnenfeestjes gaan. Maar ik denk nog twee, drie weekjes dat je nog in het weekend eh, leuke feestjes kan bezoeken. En als we nog even gaan kijken bij naar Stalker in Haarlem. Daar hebben we After Haarlem Jazz. begint om 11 uur, duurt het 5 uur in de ochtend. En wie de draait, moet je maar even kijken op clubstalker.nl. En tot zover ook de partyagenda gaan we snel terug naar de muziek. Gordon City met Save My Life. Save my life. Do you feel like a teardrop in the ocean? Can you feel the dark force in the air? Is it hard when you get up and get back in the moment and you're not moving anywhere? send it uh, What's the current wind situation? Uh, doesn't look that too bad, to be honest. save your destiny, yeah. samen met Kirby. Twee top producers bij elkaar die in de studio zijn gedoken. En daar kwam dit uit. Hoeja! En daarvoor de Mikar met This Time It's My Life. CFM Zandvoort en Eindhoek. Het is even tijd voor de 10 boven beste plaatjes van de dansvloer. Deze week op 10 Richard Gray met Don't You Want Some More. En op 9 Jacob Glenn, Jacob Plan met Hunger. En op 8 Miami House Party met Twerk. 7, Fun Kid met Keep Going. Op 6, Junior Sunset met Wanna Fly. En op 5, Groove Tech. Groovy Tech heet Niet Groove Tech, maar dat is uit de jaren 9. Maar dit is uh, Groovy Tech met Feel So Good. Op 4 deze week, AK9. Samen met Clover met Hold On. En op 3, Esquire met Passion. Deze week op 2, de plaat die je zojuist hoorde... Fox Stevens en Kirby met Hoeja. En deze week op 1... De check-up met Can't Get Enough. En die hoor je nu hier op CFM Zand in de Nightwalk. De check-up. skies. Don't you ever take a step and that might step, you Fly. Dat is samen met eh, David Spector. En zo gewoon gereid dat het eerste uurtje van de Nightwalk niet getreurd. Zo meteen de Global Housewives met DJ op en straks vanaf 11 uur. DJ Cavaschelli met het beste van de clubs uit die thuis. Ze zeggen, blijf gewoon luisteren. Ik laat je achter met Achterbaar met To The King. Ik zeg tot zometeen na de break. And from the eagle. Hail to the king and lords of lords.